Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De verdachte van de roofmoord op een juwelier in Den Haag die in Georgië werd gearresteerd is uitgeleverd aan Nederland. 19-jarige Sandro G. is vanmiddag op Schiphol aangekomen. Sandro G. wordt ervan verdacht dat hij eind april samen met Zia B. de juwelier in Den Haag heeft overvallen. De juwelier overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Sandro G. heeft in Georgië een bekentenis afgelegd. Beelden daarvan zijn door de Georgische televisie uitgezonden. Een vrouw uit Franeker is gisteren in Groningen de trein uitgezet omdat ze geen kaartje had gekocht voor haar cello, schrijft de Leeuwarder Courant. De celliste was onderweg naar Parijs waar ze studeert aan het conservatorium. De conducteur had de vrouw erop gewezen dat de cello een zitplaats innam. De golfstaat Qatar heeft een belang genomen in olie- en gasmaatschappij Shell. Over de grootte van het belang wil Shell geen mededelingen doen, maar het zou gaan om een aandeel van tussen de 3 en 5 procent. Daarmee zou Qatar in één klap een van de grootste aandeelhouders zijn van Shell. Qatar nam onlangs al een belang van 3% in olieconcern Total, de Britse bank Barclays en autobouwer Porsche. Golfstaat zou ook interesse hebben om een belang te nemen in de Italiaanse oliemaatschappij Eni. De Europese economie krimpt dit jaar, maar voor volgend jaar is voorzichtig herstel in zicht. Dat heeft eurocommissaris Reen gezegd bij de presentatie van de economische ramingen van de EU. Reen verwacht dit jaar 0,3% krimp, maar volgend jaar groeit de economie in de eurolanden naar verwachting met 1% en in de hele EU met 1,3%. De Nederlandse economie groeit volgens Reen volgend jaar ook, namelijk met 0,7%. Nederlandse begrotingstekort is volgens de EU hoger dan de toegestane 3%, maar daarbij is het vijfpartijenakkoord nog niet meegerekend. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt, maar vanuit het westen steeds meer zon. Temperatuur is al aan het dalen, komt vanavond laat uit op ongeveer 6 graden. Morgen afwisselend wolken en zon, het is dan 11 tot 14 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A6 Muiden-Lelystad, bij Lelystad 3 kilometer. De A10, de ring van Amsterdam, richting Zaanstad, voor de Continental 5 kilometer en voor de Zeeburgertunnel 3 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. Op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen 2. Op de A15 Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht-Oost 2.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 22e jaar alweer van de Euro Breakdown, aflevering 19. Vandaag alweer de 11e mei van 2012. De lijst deze week 18 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers en ook nog eens 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook eh, die platen uit de lijst moeten. Beyoncé, La Vantat na 15 weken. Van en eh, Janelle Monois, We Are Young ook na 15. En in die end, Snow Patrol na 13 weken verdwenen uit de lijst. Een goede week is voor eh, Rihanna. Where Have You Been gaat namelijk 8 plaatsen omhoog en is de snelste stijger. snelste daler, dat is Carly Ray Jepsen, Call Me Maybe. Samen met Jesse G en Domino. beide platen gaan namelijk 8 plaatsen naar beneden. Langs genoteerd, net als vorige week in handen van Jason Mraz. I Won't Give Up staat ondertussen alweer 17 weken lang in de lijst van Europa. Beginlijst op 38, want bijna 6 jaar geleden bracht Nelly Furtado alweer haar laatste Engelstalige album uit. Lucy bracht toen hitsingles voort als Promiscuous, Eater en All Good Things Come to an End. Waarmee ze de urban popwereld in die jaren wist te domineren. En nou, al, al die hits van de hand van Timbaland was het even over voor deze dame. Haar plek werd ingenomen door Rihanna. Lange tijd in de pop-urban muziek. Maar nu is Nelly Furtado terug op 38. Big Hoops, bigger the better.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 De eerste zittenblijver van deze week op nummer 33. En ondertussen staan ze trouwens al 9 weken in de lijst, die Everjack en Sermon Logic, en blijven dus zitten. Daarvoor hoorde je Of Monsters and Men en Dirty Paws. Vorige week kwam die plaat binnen op 38 en nu schieten ze omhoog naar 34. En dan liefst daardoor hoorde je met haar nieuwe single Big Hoops, Bigger the Better. En er zit na zo'n 3 minuten even een stukje in No, It Ain't Over Yet. En dan trap Dark de producer van deze plaat, nog even het gaspedaal En dan weer een lekker stukje popmuziek. Drum en bass van Nelly Vertade op nummer 38. De volgende binnenkomen gaan we naar 32. Want de afgelopen jaren gaat het de eh, Zweedse DJ-producer Tim Berklin voor de winst. Als Tim Berg eh, vestigt hij zich twee jaar terug in de muziekland met knallers als Bromance en iTrack. Van zijn alias Tom Hanks scoorde hij samen met Sermon Logic ook een grote hit. En de meeste hits slingen hij toch wel de wereld in als Avicii. Waaronder natuurlijk het piano pianoxure Fade Into The Dark en de Hit Levels. Die nog altijd eh, zeer goed doet op feesten en festivals. De nummer 6 DJ van de wereld heeft nog een eh, collabo klaarstaan. Samen met Ricky Romero, maar zijn eh, nieuwe single die heet Silhouettes. En ook op Silhouettes past Avicii zijn welbekende succesformule toe. Maar toe zeer bekende geluidseffecten hoorbaar die hij eerder al voor bijvoorbeeld Romans heeft gebruikt. Dan geeft het nummer een vertrouwde sound die soms bijna overslaat in pure avicines. Een housestijl die hij geïntroduceerd heeft. En voor deze rammer schakelt de DJ de hulp in van landgenoot Samuel al hier die dromerige, energievolle vocals aflevert. is de sound die Avicii in eh, Solitus gebruikte inmiddels eh, wellicht niet zo origineel meer. Toch blijft het weer erg lekker. Alweer een zomerhit dus, deze keer uit handen van Avicii. Avicii samen met Zaleel Al-Vakir. Silhouettes komt deze week binnen op plek 32. Play. Fast forward, non-stop we have a beaten path before us is de ene hoogste binnenkomer van deze week op plek 32, Avicii en Silhouettes. Tijd voor ons om dan maar eens even achterom te gaan kijken. Vinden wij op plek nummer 40 vier plaatsen verlies in de 15e week Michel Kiwanaka en Home Again. Katy Perry, Part of Me staat 13 weken in de lijst, zak van 34 naar 39. En Nelly Furtado, Big Hoops, Bigger the Better komt binnen op 38. Alicia Reed en de Smokers Alone Again zakken van 31 naar 37 in de 14e week. Jessie G. Domino staat 16 weken in de lijst, zakt 8 plaatsen naar 36. Van 29 zakken naar 35 in de 11e week. De Far East Movement samen met Justin Bieber en Live My Life. Op plek 2 afkomstig van 38 naar 34. Niet op plek 2, in week 2 gaat dat natuurlijk. zijn men en Dirty Paws. En voor Jack Samuel Logic, Can't Stop Me Now is de eerste zitten blijven op 33, 9 weken in de lijst. En de tweede binnenkomen Avicii en Zalem El Vakir. Silhouettes op plek 32. 31 is het ervoor Madonna, Nicki Minaj en Mia Give Me All Your love in. zakt in de 13e week van 24 naar 31. En vorige week kwam de plaat binnen op 35 en deze week schiet hij 5 plaatsen omhoog naar 30. Little Boots, Every Night I Say A Prayer. Every Night I Say A Prayer. Omhoog van 35 naar plek 30. En voor de hoogste binnenkomen gaan we naar 29. Nu komen vier mannen toch in de naam de Babysitter Circus. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Jamie Jameson, Tim en Selwyn die waren aan het oppassen op de kids van een vriend. Toen ze op het idee kwamen om samen maar eens muziek te gaan maken. De vier komen uit Nieuw-Zeeland en zijn daar al een tijdje hot in de lijst. Tot nummer F1. Everything's Gonna Be Alright willen ze nu ook de rest van de wereld gaan veroveren. Helemaal origineel, dat is de songtitel natuurlijk niet. Hè? Bob Marley, Alia en Ricky Iglesias, ze gingen het allemaal al een keer voor. Ja, niks mis mee om het rijtje met deze grote helden te staan. Als mannen net zo groot worden als Bob Marley of Rick, dan hoeven ze nooit meer in het leven te gaan babyzitten. Anyway, everything's gonna be alright. Een heerlijk nummer wat ik al veel eerder in de lijst van Europa had verwacht. Maar nu maken ze toch even wat grote sprongen, want ze komen meteen binnen op plek 29. heren van de Babysitter Circus. Everything's gonna be alright.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 het langs genoteerd Hij zakt wel van 22 naar 28 ZFM, Westkust, weerbericht Vandaag eh, waren er wat wolkenvelden, maar steeds vaker komt de zon tevoorschijn. Het blijft overal in de regio droog en er waait een matige aan zeevrijkrachtige krachtige west- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur die gisteren nog op de 20 graden uitkwam blijft vandaag steken op 15 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we dan afwisseling van wat wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er waait een meest matige noordwestelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen prachtig lenteweer, veel zonneschijn. Het blijft droog en een matige aan zeekrachtige noordwestelijke wind. In de wind wordt wel het koude lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur blijft steken op hooguit 12 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag is het weer vrij helder en bij een zwak tot afnemende naar west draaiende wind. De daaltemperatuur flink naar waarde rond de 4 graden met zelfs kans op voorstaande grond. Zondag dan ook weer prachtig lenteweer, volop zonneschijn, droog, matig zuidwestelijk windje.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 We made a mess of what it used to be love, so why do I care? I care at all. never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for Banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying Hated after I was always in playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there? He's really counting on your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, he could really use a shoulder, hanging on to the edge till it's over. felt Zij was de eerste waar we vandaag mee begonnen. Nelly Vertaro. Nu samen met Kanijn en Is Anybody Out There in de vijfde week omhoog van 27 naar 25. En daarvoor Usher en zijn Climax in de derde week omhoog van 32 naar 27. En met het zonnetje zo buiten doet die plaat het nog beter. Gustavo Lima en zijn zomerrit Balada gaat deze week omhoog van 30 naar 24. saca, dame, diga, más tarde Nicky Mier en haar Starships in de zesde week omhoog van 23 naar 22. En aangezien het nieuws van 4 uur al heel dichtbij komt, gaan we gewoon over Nicky Mier heen nog even het overzichtje doen. Little Boots, Every Night, I Say your Prayer in de tweede week omhoog van 35 naar 30. De Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright komt nieuw binnen op 29. 28 is voor Jason Mraz, I Won't Give Up. Dat is alweer 17 weken in de lijst, zakt wel 6 plaatsen. Usher Climax staat 3 weken in de lijst, gaat omhoog van 32 naar 27. En Carly Ray Jepsen, Call Me Maybe, staat 14 weken in de lijst, zakt van 18 naar 26. In vijfde week van 27 naar 25, Caneen, Nelly Taros, Anybody Out There. Gustavo Lima en Ballade in de derde week al van 30 naar 24. Ook in de derde week, maar dan van 25 naar 23. Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Our Eyes. Nicky Minaj en Starships hoorde je dus net op 22 een plaatje winst in de zesde week.